Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is vannacht flink gevochten in Kharkov. In die stad in Oekraïne zijn raketten afgevuurd en er zijn ook een hoop mijnen neergelegd. Volgens president Zelensky gaat het in elk geval om tienduizenden explosieven die op straat en in huizen liggen. Deze bomexpert ruimt de mijnen op door ze kapot te schieten. Volgens Oekraïnse strijders zouden Russische militairen een giftige stof boven Mariupol hebben losgelaten met een drone. Dat is nog niet bevestigd. Er wordt vandaag uit die stad een vluchtroute opengezet, zodat mensen met hun auto veilig de stad uit kunnen. De Belastingdienst weet al ruim anderhalf jaar dat er in het verleden is gediscrimineerd bij de jacht op fraudeurs, blijkt uit stukken die Trouw en RTL Nieuws hebben opgevraagd. Toch zweeg de Belastingdienst erover. Twee weken geleden kwam naar buiten dat de Belastingdienst selecteerde op afkomst, leeftijd en geloof. Kom snel met een hogere kilometervergoeding, zeggen bedrijven in een enquête. Veel werkgevers kunnen dat ook, willen dat ook en zullen dat ook doen als het kabinet de vrijgestelde kilometervergoeding is verhoogd. De vergoeding is op dit moment 19 cent per kilometer, moet naar 23 cent gaan. Het kabinet wil dat vanaf 2024 doen. Werkgevers zeggen nu, dat duurt te lang, doe het zo snel mogelijk. En er zijn heel wat beschuit met muisjes gesmeerd in een maand tijd in een straat in het Drentse Veningen. Maar liefst vier baby's werden daar afgelopen november geboren. Begin december kwam daar nog een vijfde bij. Ja, heel bijzonder. Ik vind het ook heel mooi om dat te kunnen delen met, eh, met de buurvrouwen. Want ja, nou ja, drie van de andere vier die hebben al wel kindjes. En eh, die hadden wel echt superveel tips. En eh, het is heel fijn om dat te kunnen delen. Het zijn trouwens twee jongens en drie meisjes. En na een half jaar zijn ze allemaal gezond. Het weer dan nog. Je ziet de zon vandaag. Soms zit hij achter wat sluierbewolking. En het wordt warm tussen de 18 en 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort rijdt het langzaam tussen Naar de Vesting en Knoop het Eemnes over 7 kilometer. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 4 kilometer file. Er staat een eh, file door een ongeluk op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer tussen Knoop het Koenplein en Osdorp 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het 9 kilometer file. 40 eh, minuten vertraging op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Oestgeest en Kaakdorp 7 kilometer file. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de N207. 40 minuten vertraging over 3 kilometer richting Sassenheim. 3 kilometer stilstaand verkeer.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 Shining a light cause they wanted it seen. d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, bah, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. c'est que du bonheur. Tu verras c'est de la joie. Les pleurs et les tu d'humeur. Et tu défieras papa et puis tout le reste. Tu verras c'est que du bonheur. Tu verras c'est de la joie. Et puis pour de vrai, tu t'en iras mais s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. Y Y'a les couches, y a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis be for real life, for real life. In a my condo, mm, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya?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 Chris put me up around noonish. Half a blood, yeah, we coolin'. Push it up, run out, outcasts, 100 days, yeah, we cruising. Ooh, and I love you right. it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time.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 You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes that afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya.